Jelle Visser met het NOS-journaal. In Lelystad blijven 130 woningen voorlopig ontruimd... vanwege een benzineachtige stof die is geconstateerd in het riool in de wijk Punter. In 80 woningen doet de brandweer vanavond nog metingen... waarna de bewoners mogelijk alsnog naar huis kunnen. Ze kunnen sinds gisteren hun woning niet in. Gisteren werden ruim 400 mensen in 16 straten geëvacueerd in Lelystad. Ze moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Het blijft vooralsnog onduidelijk om welke stof het precies gaat... en hoe die in het riool terecht kon komen. Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag in het Katshuis nog geen definitieve knoop doorgehakt... over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingewijden zeggen dat er eerst nog meer moet worden uitgezocht... voordat er een besluit kan worden genomen. Dinsdag komen de ministers opnieuw bij elkaar en is er s'avonds weer een persconferentie. Vier bedrijven de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. De Nederlandse overheid stelt hiervoor zo'n 2 miljard euro subsidie beschikbaar... melden Shell en het havenbedrijf Rotterdam. Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal CO2 afgevangen en opgeslagen gaat worden. Het gaat onder meer om de bedrijven Shell en ExxonMobil die mee gaan doen. Vanaf 2024 moeten jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Restanten van de Chinese lange Marsraket zijn terechtgekomen in de Indische Oceaan, melden Chinese staatsmedia. Het grootste deel van de raket zou zijn verbrand bij het binnengaan van de dampkring vanochtend vroeg om half vijf. Volgens de staatsmedia belanden de brokstukken in de oceaan ten zuidwesten van India en Sri Lanka. Het was duidelijk dat de 30 meter lange Chinese raket dit weekend zou terugkeren op aarde, maar niemand wist precies waar. Het weer vanavond vanuit het westen opnieuw onweersbuien. Die trekken vannacht naar het oosten. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen af en toe een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt morgen tussen de 16 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dit weekend dicht bij knooppunt Burgerveen door werkzaamheden. Omrijders via de A44 staan in de file richting Den Haag tussen Oestreest en Wassenaar.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 You don't know how to carry on. I spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started heart.